12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hongkong zijn gisteravond tussen de 200 en 250 demonstranten opgepakt, melden lokale media. De protesten tegen de pro-Chinese koers van de regering viel begin dit jaar stil vanwege het coronavirus. Maar sinds eind april wordt er op bescheiden schaal weer gedemonstreerd. Gisteravond was er een protestactie van honderden mensen in een winkelcentrum. Op het hoogtepunt van de protesten vorig jaar deden miljoenen mensen mee. Vakbond FNV vreest dat veel mensen hun baan verliezen... als het kabinet minder streng wordt bij steunmaatregelen aan bedrijven. Ondernemingen die door de coronamaatregelen staatssteun ontvangen... krijgen nu een boete als ze mensen ontslaan. In het nieuwe steunpakket zou die boete verdwijnen. FNV zegt dat dan veel ondernemers mensen gaan ontslaan... terwijl de staatssteun er juist voor is om banen en inkomens te behouden. Volgens de bond zijn nu al veel mensen met flexcontracten ontslagen... terwijl werkgevers worden gecompenseerd voor deze loonkosten. De twee homo's die met Pasen op straat in Amsterdam werden belaagd door een groep jongeren... zijn volgens hun advocaat gisteren opnieuw aangevallen. Ze liepen hand in hand toen een groep op straat opmerkingen naar de twee mannen zou hebben gemaakt. Een van hen werd tegen de grond geschopt. Volgens hun advocaat was de politie er snel bij om de aanval te stoppen. De groep vluchtte, maar één verdachte is staande gehouden. De twee aangevallen mannen gaan aangifte doen van mishandeling. De Amerikaanse komiek en acteur Jerry Stiller is overleden. Stiller was onder meer bekend vanwege zijn rol in de komische serie Seinfeld. Daarin speelde hij de hyperactieve Frank Costanza, waar hij een Emmy-nominatie voor kreeg. Zijn zoon, acteur Ben Stiller, maakte de dood van zijn vader bekend. In een tweet zegt hij dat zijn vader een natuurlijke dood stierf. Jerry Stiller was 92 jaar.